Volgens de Telegraaf wil het kabinet een voucherbank oprichten... waar reizigersorganisaties een lening kunnen krijgen... zodat ze uitgegeven vouchers kunnen terugbetalen als de consument dat wil. Het kabinet trekt hier 400 miljoen euro voor uit. De KNVB moet zich nadrukkelijker uitspreken tegen de schendingen van de mensenrechten in Qatar. Die oproep doet Amnesty International in aanloop naar de loting van de kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal over twee jaar in Qatar. Sinds het land het evenement tien jaar geleden kreeg toegewezen... worden er volgens Amnesty op grote schaal mensenrechten geschonden. Veel arbeidsmigranten zouden in slechte omstandigheden... en voor weinig loon werken aan de bouw van de WK-stadions. Tijdens die werkzaamheden zijn naar schatting al meer dan duizend gastarbeiders overleden. En Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van president Trump... is besmet met het coronavirus. De Amerikaanse president laat dat weten via Twitter... Hoe het met de 76-jarige Giuliani gaat is niet duidelijk. De New York Times meldt dat hij is opgenomen in het ziekenhuis. Grote delen van de toerismesector in Nederland hebben een goed derde kwartaal gehad. In juli en augustus werd volgens het CBS een record aantal overnachtingen geboekt. Zelfs meer dan in het topjaar 2019. Alleen de hotels zagen in het derde kwartaal het aantal overnachtingen met een kwart teruglopen in vergelijking met een jaar geleden.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 烦。 wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.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 fijne dagen. scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you, purge the soul. 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I rock star, pack up doors, tipping walls. hey. Add up ball, finish nuts, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day hot talent in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Beast, bij je thuis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 Cause I don't care